4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een verlener ligt met koorts in het Leids Universitair Medisch Centrum. Koorts kan ook duiden op een ebola-besmetting... maar daarvan is volgens het RIVM geen sprake. Er zijn extra tests gedaan om zeker te weten of de arts het dodelijke virus heeft. De uitslagen komen dinsdag of woensdag. De arts kwam vorige week terug uit Sierra Leone. De student van 20 die gisteren van de trap viel op een kampeerboerderij in Epe is overleden. De man was op een introductieweekend van de studentenvereniging van de hotelschool in Den Haag. Waardoor hij van de trap is gevallen is niet bekend. Een medestudent uit Den Haag is aangehouden omdat hij er mogelijk bij betrokken is. De Turkse politie heeft bij een grensovergang met Syrië traangas en waterkanonnen ingezet tegen Koerden. Er waren relletjes uitgebroken. Volgens de Verenigde Naties zijn sinds vrijdag 70.000 Syrische Koerden naar Turkije gevlucht. Ze komen vooral uit de stad Kobani. Die wordt belegerd door de terreurgroep Islamitische Staat. Feyenoord-supporters hebben vernielingen aangericht in treinen. Het gebeurde op het traject Gouda-Rotterdam. Eén trein werd ontruimd omdat er vuurwerk werd afgestoken... en een andere trein kon vanwege de vernielingen niet verder. De NS bekijkt of de daders kunnen opdraaien voor de schade. Wielrenster Anna van der Breggen kan niet meer in actie komen bij de wereldkampioenschappen in Spanje. Bij een zware valpartij in de ploegentijdrit tijdrit, liep ze een bekkenbreuk op. In een van de laatste bochten van het parcours ging het mis. Een ploeggenoot van Van der Breggen had al het vermoeden dat ze iets te hard gingen. Het weer vanavond en vannacht wolkenvelden en overwegend droog. Morgen eerst bewolkt, later op de dag meer zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knopen Diemen en Muiden, 2 kilometer. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd... bij de afrit Berkel en reis. De rechte rijstrook is daar dicht en daar staat 2 kilometer achter. En op de A27 van Almere naar Utrecht...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 Dat mogen we ook wel zeggen van de mensen die eh, de Dam tot Dam lopen aan het hebben gelopen vandaag. Heel veel Zandvoorters, ook eh, familie van mij, een zwager en mijn eh, schoonzus hebben gelopen voor mijn, voor mijn dochter. Dus chapeau daarvoor. Allemaal helder zijn jullie. Welkom bij deel 3 van Zandvoort op zondag. Op deze, nou ja, het begon zondag, nu wat bewolkt. zondagmiddag hier bij ZFM. 9 over 4, wat hebben we nog allemaal? We hebben het weerbericht van Lex van Horen. We volgen de klassieker die nadert zijn einde. En uh, even kijken, er staat daar nog steeds 0-1. Eh, en PSV staat met 3-0 voor en AZ met 1-0. Goed, de koek zijn hier. Junk of the heart. Junk of the heart is junk in my mind.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 En voor de Cooks met Junk of the Heart. I Wanna Make You Happy. Even wat eh, sportnieuws. Anna Ivanovic heeft eh, vandaag haar vierde toernooizege van het jaar geboekt. De Servische als derde geplaatst was in Tokio na finale te sterk... voor de als tweede gerangschikte Caroline Wozniacki. Het werd 6-2 en 7-6. Ivanovic pakte de vijftiende toernooizege uit haar loopbaan. Ivanovic zegevierde eerder dit jaar op de toernooien van Auckland, Monterey, Birmingham en uh, Wozniacki, onlangs verliezend finalist op de US Open, zegevierde enkel in Istanbul. Het was de zevende ontmoeting tussen de beide speelsters. Ivanovic boekte haar eh, vijfde overwinning op Wozniacki, die op haar beurt twee keer van de Servische won. De Tsjechische Carolina Pliskova die schreef het toernooi in Seoul op haar naam. Ze rekende in de finale in drie sets af met de Amerikaanse Varvara Lepchenko. 6-3, 6-7 en 6-2. De 22-jarige Pliskova die boekt haar tweede succes op de WTA Tour. En ze was vorig jaar ook de beste in Kuala Lumpur. Joost Luiten heeft eh, zich gisteren weer aan de kop genesteld bij de Wills Open. De 28-jarige Blijswijker had 65 slagen nodig voor zijn derde ronde en kwam daarmee op een totaal van 199. De Ier Shay Laurie begon als leider aan de zaterdag... maar had drie slagen meer nodig dan Luiten... en zag de Nederlander daardoor ook weer passeren. Luiten verdedigt zondag een voorsprong van twee slagen op Laurie en drie op de Franse golfer Gregory Hivrin en Chongchai Yade uit Thailand. De Nederlander was donderdag in Newport ook begonnen met een rondje van 65... maar werd een dag later van de eerste plaats verdreven door Laurie. Luiten noteerde zaterdag zes birdies op zijn scorekaart en volgde verder het baangemiddelde. Het kan eh, vandaag zijn vierde zegen op de Europese Tour eh, worden. Vorige week werd hij als titelverdediger vijfde bij de KLM Open in Zandvoort. En de Blijswijker won vorig jaar ook een toernooi in Oostenrijk. In 2011 was Luiten de beste in Maleisië. Robert Jan Derksen begon sterk aan zijn voorlaatste ronde... maar de ervaren Nederlander noteerde een double bogey op de 14e hole... en staat eh, na een ronde van 71 slagen op de 32e plaats. En die plek deelt de golfer uit, eh, de golfer uit eh, Bladikom met Daan Huizing... die met een ronde van 68 zijn laagste score van deze week neerzette. De Zoester was goed voor zes birdies en drie bokies. Lewis Hamilton. Die startte eh, zometeen tijdens de Grand Prix van Singapore vanaf pole position. De Brit was gisteren in zijn Mercedes tijdens de kwalificatie... maar een fractie sneller dan teamgenoot eh, Nico Rosberg. Hamilton die klokte op het eh, Marina Bay Street Circuit een tijd van 1.45.681. Uh, en daarmee was hij 7000ste sneller dan Rosberg. De WK-leider had heel even de snelste tijd, maar op het laatste moment pakte Hamilton de pole. Daniel Ricciardo reed achter de twee Mercedes naar de derde tijd. Hij kwam in zijn Red Bull tot een tijd van 1.45.854. Eh, Teamgenoot Sebastian Vettel startte zondag dus vandaag als vierde. Fernando Alonso liet de vijfde tijd in zijn Ferrari noteren... en Felipe Massa zette de zesde tijd neer. Kimi Räikkönen moest genoeg nemen met plek 7. De Finn had aan het eind van de kwalificatie problemen met zijn Ferrari... en moest noodgedwongen de pits in. Zijn landgenoot Valetteri Bottas eh, die gaat zondag als achtste van start. de top 10 wordt gecomplementeerd met eh, Kevin Magnussen en Daniel Kvayat. het kampioenschap verdedigt Rosberg een eh, voorsprong van 22 punten op Hamilton. En nummer 3 Ricciardo die volgt op liefst 72 punten. Even kijken, in Rotterdam, nou, vier minuten extra tijd in de blessure.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 En Eindhoven PSV tegen Cambuur 4-0. Nou, daar gaat hij nog een keertje. Nog een keertje. Lex van de Hoorn zou ik zeggen. Westkust, weerbericht. Lex van der Horen met zijn weerbericht. Eh, vandaag periode met zon en overwegend droog. Vrij krachtige noordelijke wind. Maximum van 17 graden. Morgen wisselend Noordzeebewolking. Een vrij krachtige tot krachtige noordelijke wind. 6 bal voor is dat. En een maximum van 16 graden. Dinsdagperiode met zon, weinig wind, maximum van 17 graden. En de vooruitzichten voor de komende week zijn wolkenvelden en geregeld zon. Vanaf woensdag geleidelijk oplopende middagtemperaturen tot iets boven normaal aan het eind van de week. Wil je meer informatie over het weer, dan kan je gewoon eh, de website van Lex eh, raadplegen. www.meteopagina.nl Nou, ik eh, had je al gezegd, 1 oktober gaat Lex in zijn winterslaap, heb ik begrepen. En dan hoort er een, eh, ook zo'n mooie herfstplaat bij. Wat dacht je van deze? Het is echt zo'n uh, mooie War of the Worlds plaat van Justin Hayward. Forever Autumn. Days I fought my way along roads packed with refugees. The homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. But by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. The summer sun is fading as the year grows old.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 Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. saw tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. mass of human beings moved and suffered together. This was no disciplined march. It was a stampede, without order and without a goal. Six million people, unarmed and unprovisioned, driving headlong. It was the beginning of the rout of civilization, of the massacre of mankind. enviously at those safely on board, straight into the eyes of my beloved Carrie. At sight of me, she began to fight her way along the packed deck to the gangplank. At that very moment, it was raised, and I caught a last glimpse of her despairing face as the crowd swept me away from her. Like the sun through the trees, you came to love me. Misschien moet ik eens een keertje eh, Ruud Jansen vragen... of hij de helemaal eens Kist keertje wil uitzenden. The War of the World van eh, Jeff Wayne. Je hoort in ieder geval Justin Hayward Forever Autumn... van dat eh, stuk The War of the World. ZFM Zandvoort, het is 5,5 minuten over half vijf. En hier is een hitje van een aantal jaar geleden. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beats. op de vulkaan. Voor Zandvoort en de regio. <laughs> En dan voor Alexander Stan, Mr. Saxo Beat op zaterdag 27 september. Organiseert Muziekfestival Zandvoort voor de tweede keer een Oktoberfest. Velen zullen zich nog het spectaculaire optreden van vorig jaar met de Rosenthaler Band herinneren. En weten dat uh, dan het een van de meest gezellige en druk bezochte muziekavonden was. Zo ook dit jaar zal de muziek de boventoon voeren met daarnaast alles wat men van een Oktoberfest mag verwachten. Bier, bratwurst en pretzel. En niet in de laatste plaats eh, dundol- en Lidlhosen. De lange tafels ontbreken ook dit jaar niet. De organisatie was eh, vorig jaar blij verrast met de vele bezoekers en gepaste kledij. Hoe dan ook, de organisatie gaat uit van eenzelfde sfeer... met veel gasten in Dundel en Lederhozen die zin hebben in een fantastisch feest. De muziek op deze avond wordt eh, verzorgd door een gezellige en professionele band de Ansaltaler Party Express. En die bestaat uit vijf uiterst gemotiveerde leden... met een, eh, elk hun eigen muzikale achtergrond waaruit een topformatie ontstaan is. De kracht van deze vijf muzikanten is niet alleen hun brede repertoire... dat als basis Oostenrijkse muziek heeft... maar als feilloos omschakelt naar rock en smartlappen... Internationaal en nationaal met name in het grensgebied waren de Ansentalers al eh, bekend. Maar de laatste jaren ook door heel Nederland niet in de laatste plaats. Omdat de oktoberfeesten inmiddels populair geworden zijn. Dat de band volop in de belangstelling staat mag bijvoorbeeld blijken uit het feit dat zij dit jaar uitgenodigd waren om op de Zwarte Cross te komen spelen. Van de band die kan men eh, verwachten dat zij er vol gas, slopend en met veel gaudi hun kunnen tonen op de Oktoberfest in Zandvoort aan Zee. Ehm, en dat is natuurlijk eh, aankomende zaterdag vanaf half acht op het Raadhuisplein... vanwege het DTM-weekend wat ehm, gaat gebeuren komende weekend. Goed, dankzij diverse giften kan het tienerkamp van Pluspunt dit jaar weer plaatsvinden. En dit kamp is vanuit Pluspunt georganiseerd voor Zandvoortse tieners van 12 tot 18 jaar... die zelf niet op vakantie gaan of kunnen of voor tieners waarvoor het goed is... even lekker een weekend ertussenuit te komen kunnen vanwege de thuissituatie. Dit is niet zomaar een kamp dus, zegt jongerenwerker Floortje Valk. We gaan van vrijdag tot en met eh, maandag 13 oktober naar het Duinhostel in Duinrel. Dus geen suffe boswandelingen of musea... maar lekker rondhangen in een eh, attractiepark... of keihard van de glijbaan in het Tikibad. Zij doet daarom een oproep. Zou jij graag mee willen of weet je een tiener die hiervoor in aanmerking komt? Er zijn nog een paar plekjes vrij, dus wees er snel bij. Neem contact op met Floortje Valk via f.valk.plus.zandvoort.nl eh, of kom langs bij het Jeugdhonk in de Kosterstraat 1A op maandag en woensdag tussen half 7 en 10 voor meer informatie. Het tienerkamp wordt mogelijk gemaakt door sponsoring van Scanfonds, Stichting Kinderthuis Zandvoort, Stichting Max en Paul Schumacher, een opbrengsten van de Breiklub en de Fooien voor de Massages. Dansschool Rob Dolderman is het danszoen vorige week feestelijk eh, begonnen met een buffet dansant. Zijn eh, vaste leerlingen konden niet alleen smullen van het eh, overheerlijke buffet... ze kregen tegelijk een voorproefje van wat ze het komend seizoen op dansgebied te wachten staat. Iedereen gaat weer een stapje hoger. De beginners van vorig jaar gaan nu voor zilver en de gevorderden gaan op voor goud. En alle leerlingen hebben zo proefde je, je zin om weer een gezellig dansseizoen van te maken. Dat er weer flink geoefend moet worden, bleek zaterdagavond. Velen waren een hoop danspasjes gewoon vergeten. Dolderman gaat ook weer aan de slag met beginners. Eh, vorig jaar wisten opvallend veel jongeren de weg naar de dansschool te vinden. Stel dansen is weer in, zo liet hij enthousiast weten. En de jeugd pakt het snel op. Dat is zo leuk om te zien. En dus gaat hij en zijn danspartner Mieke er weer volop tegenaan. Informatie over de dansmogelijkheden bij Dansschool Dolderman is te krijgen via www.dansschoolrobdolderman.nl eh, of telefoonnummer 06 eh, Ik herhaal 06 Goed dat 2370. Goed, de lokale informatie eh, voor vandaag. We gaan verder met de muziek. En we gaan echt weer terug in de tijd met Earth and Fire uit Nederlandse klei getrokken is hier een weekend. bekend van China in the Hand. Tipau met eh, Heart and Soul. En daarvoor Earth and Fire met eh, Weekend. Nou, het zit er weer op hoor voor vandaag. Voor 21 eh, september dan Zandvoort op zondag dan hem. ik heb weer met plezier gedaan. Met dank aan Marius Mulder en natuurlijk ook Zander Doudé voor het Haringappen. Ik heb helaas niet de uitslag van Patrick Berg gekregen. Maar dat eh, zul je vast wel eh, bij zijn eigen stand eh, weten horen de komende dagen. Wie gewonnen heeft, A of D van de haringhappen. Dus goed, zometeen op CFM tussen 5 en 9 non-stop muziek. En dan hebben we Vader Veugen weer Peaceful Radio tussen 9 en 11. En dan om 11 uur ook nog het laatste uur. Dit programma is er gewoon weer volgende week zondag. Maar dan met eh, Rob Harms en Albert-Jan Vos. Ik wens jou een fijne zondagavond toe. En, uh, heel veel plezier eh, de komende dagen. En wij spreken elkaar weer over een week of drie... voor de nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Als laatste Will I Am en Britney Spears.